It's something you can never buy. Don't wait it's over. Before you say it's all been fun, I bet you are filled with love. Don't wait until I'm waving and drowning in a sea. to oog stond er op die cd. Een paars oog op een zwarte achtergrond om helemaal precies te zijn. En daar stond dan op Joan Armour Trading. What's Inside, zo heet <laughs> deze cd. En dit nummer, Shapes and Sizes, is door haar zelf geschreven. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekruur. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Big Shake door Kelly Joe Phelps. Ten steps creeping through the bottom to the floor. Taking a little, broken the door. Twelve step, I don't wanna think like that. foot slide. Spit the joy from the joy's green and find an old fence I can lean again. schrijft de muziek van Kelly Joe Phelps als eh, great stuff. En het je, doet je denken aan eh, de muziek van Chris Whitley... die ergens in een, eh, in een koffieshop zit te spelen. Tom Waits komt binnen, die stapt ook op het podium en gaat even vrolijk meedoen. Dit is geschreven door Guy Brugmans in het kader van Radio 1-wedstrijd Een Nieuw Lied. Het is opgenomen en gemixt in Studio Toets door Walter Niel voor Radio 1. Ik weet niet of ze gewonnen hebben met De Eenzaamheid. Maar Je ziet daar op een feest. Die zingt het. Zij voert het hoogste woord. Ze lacht en drinkt te veel. Ze praat en praat maar door zij loopt alleen naar huis. In het ochtendlicht, door een stille stad en zoekt een evenwicht. Zij is een leeg perron, zij is de laatste trein. Zij is het denken aan wat nooit zal zijn. Zij is de onrust in de ogen van iemand die het heeft gemaakt. Die door lakeien wordt bewonderd en zichzelf is kwijtgeraakt. De eenzaamheid. De eenzaamheid. Zij staat onzichtbaar voor jouw ogen. Zij kijkt jou aan van tijd tot tijd. De eenzaamheid. Zij is een bedelaar die om een aalmoes vraagt. Zij is de noordenwind die door de vlakte jaagt. Zij kent de schaduwkant van wie de bloemen krijgt. Zij kent de binnenkant, zij kent de kwetsbaarheid. Zij is het lege huis waar de wind doorwaait. Zij is de laatste man die op de barricade staat. Zij is de trage tijd die geen wonden heelt. Zij is de rijke vrouw die drinkt omdat ze zich verveelt. De eenzaamheid. de eenzaamheid. Zij gaat onzichtbaar door de wereld. Zij raakt jou aan van tijd tot tijd. De eenzaamheid. de eenzaamheid. me niet verwonderen als uh, Kraaien of Karel Kraaienhof of eh, op accordeon speelt, hoor. Want dit liedje, De Eenzaamheid, uitgevoerd door niemand minder dan Stef Bos. Kunt u het zich nog herinneren? 32 jaar, sinds een dag of twee. U weet wat het nummer van eh, Erwin eh, Nijhoff en eh, wat geschreven is door Henny Vrienden. Het is een grote hit geweest voor, voor hem, maar het is ook nog eens een keer in het Engels vertaald. En dan gaat het zo. En dan is het terug te vinden op die cd van Erwin Nijhoff. can walk up to me cannot be denied. Taste of sweet desire. Mm, the taste of sweet desire. Douwe Ruis met eh, lead van eh, Pascal Jacobsen van de formatie Bluff. En de ene keer dan is het eh, Mark Noffler en de andere keer is het David Noffler die samen zingt met Chris Ria. A Clear Day. On Wednesday was a als die David en die Mark Knopfler eh, samen zouden gaan zingen. Ik vind dat Mark Knopfler een iets vollere stem heeft als zijn broer David, maar voor de verder rest klinkt het eh, bijna hetzelfde. The Secret Combination, Can't Let Go, zo heet hun cd en daarvan Hard Enough. Never knew what was on your mind giving up, a hurting body, and most of all, a burned out love. Maybe I'm a fool for illusions, but the sparkle in your eyes made me rearrange the conclusions. It just made Eh, K.D. Lang is een eh, singer-songwriter uit Amerika die zich altijd heeft ingezet voor de pure muziek. Zij zei altijd van nee, ik hoef geen eh, elektronische geintjes aan mijn cd's te hebben. Gewoon maar de muziek zoals ik het speel op het podium en zo moet het ook op cd komen staan. Totdat een producer met haar ging praten en haar helemaal om heeft gekregen hoor. En daartegen zei ze van, nou, ik wil het wel eens een keer proberen. Just Keep Me Moving, zo heet het nummer wat ze heeft laten bewerken door die producer. Samen met een computer. het toch een eh, overwinning is hoor, voor deze Katie Lang om eh, zoiets op een cd te zetten. Toen ze het één keer hadden gemixt, toen dachten ze bij zichzelf van nou kunnen we het nog wel vijf keer mixen. Hè? Want eh, nu heb ik op dit single cd staan de album version, het origineel. Wild Planet, de Move Dub, Wild Planet Mix, de Moving Mix en de Radio Remix. Dus ze zijn aardig bezig geweest met één en hetzelfde nummer. Miller and the Commonwealth. I won't go with you. Now, this beer is colder than the shoulder you would give me if I were to tell you the truth. And the truth is, she ain't been gone that long, but I've been wondering what I'm supposed to do. Call her up and tell her I miss her. I do, but I don't want to be with her can feel myself getting weaker. And I just know I got to see her. I don't go with her when she leaves. kind of guy that likes to drive, and she's got a fast car, you know that I like that. And while never asked to pay for gas, if it should happen, I could fix it flat. That's the times where I come through. It's one rare moment she don't know what to do. And I know that don't seem like much. Hey buddy, it's just enough. folks like it if at night they stay at home all by themselves. For me, I go crazy thinking maybe there might not be someone else. To knock on my door and ring my phone, come to my house and take me home. There's only one reason she don't stay, it's cause I work so damn hard. stevige muziek van Scott Miller en de Commonwealth I Won't Go With You. En dit is dan weer de lieve muziek hè? van de Cars. De drie dames en één heer. Meestal gewoon op vier stoeltjes. Gewoon op een rij en dan prachtige liedjes zingen. Forgiven Not Forgotten. Dit is de live acoustic version. watching her life go by. When her days are gray and her nights are black, different shades of mundane. And the one eyed furry toy that lies upon the bed has often heard her cry and heard her whisper out her name long forgiven but not forgotten. You're forgiven, not forgotten. You're forgiven, not forgotten. You're forgiven, not forgotten. You're not forgotten. Two, three, four. A bleeding heart and left on an icy grave. In their room where they once lay face to face, and nothing could get in the way. But now the memories of a man are haunting her days, and the craving never fades. She's still dreaming of a man but not forgotten. You're forgiven, not forgotten. You're forgiven, not forgotten. No, you're forgiven, not forgotten. You're not forgotten. She goes searching for the man long forgiven, but not forgotten. Yeah, you're forgiven, not forgotten. You're forgiven, not forgotten. You're forgiven, not forgotten. You're forgiven. forgotten. No, you're not forgotten. Muziek van de cores en eh, op het podium klinken ze net zo zuiver als dat ze op cd doen hoor. En dat wil ik u even laten horen. Dit is van datzelfde cd'tje. Maar dit is dan getiteld Heaven Knows. van die dame, hè, die klinkt bijna net zo zuiver als dat het op het podium is. Hè? Mooi hè, om dat zo eh, te horen. Ze beginnen heel langzaam hoor, maar eh, als ze eenmaal losbarsten, dan is het ook meestal wel een feest op het podium. Ze hebben een cd uitgebracht, Dageraad. En dit is Roanaise. En dit liedje dat heet gewoon... Verkeer op het plein. verschijnt is het altijd een feest hoor. Jan-Willem Roy, hij treedt ook regelmatig op. Dit is al een, eh, nou ja, aan het cd'tje te zien met een oudere foto hoor. Is het de regen die het... De straten zijn leeg, de dag is gaan liggen. De avond is haastig huiswaarts gegaan. Gelukkig is een woorden die opent en sluit voor het andere leven als het werk is gedaan. de muziek, een café in de verte. Het hart tegenstrijdig in gevecht met verstand. Verzengende liefdes, vergeef me de pijn. Verdriet zinkt het best, met een glas in de hand. zit regen. Jan-Willem Roy, hij heeft het zelf geschreven. En eh, binnenkort dan staat hij hier in Tilburg in ieder geval weer op het podium hoor. Nou, met een prachtige stem. Noah, I in the Sky. Don't sorry is easily said. Don't try turning tables instead. You've taken lots of chances before, but I'm not gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes. Cause part of me knows what you're don't say words you're gonna regret. Don't let the fire rush to your head. I've heard the accusation before geweten, altijd al geweten, Ton Engels. Ik heb er altijd al geweten, maar niet met zoveel woed gedacht. Het schoot me pas nog boete, om half vier vannacht.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 In Parijs is een Rwandese rebellenleider gearresteerd op verdenking van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De man, Kaliste Mbarashimana, is een van de leiders van de Hutu-militie FDLR... Die militie zou vorig jaar mensen in het oosten van Congo hebben verkracht, gemarteld en vermoord. Het internationaal strafhof in Den Haag had een arrestatiebevel tegen Barashimana uitgevaardigd. Volgens de aanklager heeft de rebellenleider persoonlijk en doelbewust aan de misdaden meegedaan. Hij is de eerste rebellenleider die is opgepakt voor het internationale strafhof voor geweld in Oost-Congo. De Palestijnen wijzen een verzoek van Israël af om het land te erkennen als een Joodse staat als voorwaarde voor een nieuwe bouwstop door Israël. Met het voorstel wilde de Israëlische premier Netanyahu de impasse in het vredesoverleg doorbreken. Het voorstel werd vrijwel onmiddellijk door de Palestijnen afgewezen. Israël staat onder zware internationale druk om de bouwstop op de westelijke over te verlengen. De Palestijnen hebben gedreigd het vredesoverleg te verlaten als Israël doorgaat met het bouwen van nederzettingen in bezet gebied. Formateur en beoogd premier Rutte heeft begrip voor de kritiek op het geringe aantal vrouwen in zijn kabinet. Maar hij is ervan overtuigd dat hij de beste ministers heeft gekozen. Hij reageert ermee op de kritiek van onder andere zijn VVD-partijgenoten en eurocommissaris Kroes. Rutte beaamde wel dat drie vrouwelijke ministers van de twaalf niet veel is. Maar hij zegt dat hij goed gezocht heeft en heel trots is op het team dat er nu komt. De Australische sopraan Joan Sutherland is overleden. De operazangeres vierde triomfen vanaf het eind van de jaren 50 tot de jaren 90. Sutherland excelleerde met een breed repertoire...